Jelle Seubring met het NOS Journaal. Een dag nadat Trump nieuwe wereldwijde importheffingen aankondigde... komt de Amerikaanse president al met een wijziging. De heffingen worden 15% in plaats van 10. Trump kwam gisteren met de nieuwe heffingen als een reactie op een beslissing van het Amerikaanse Hoge Rechtshof. Die zette een streep door de eerdere invoerrechten. De president deed daarvoor een beroep op een speciale noodwet... maar volgens het Hof had hij dat niet mogen doen. Trump vindt dat besluit een schande en noemt de rechters gekken. Hij zegt dat hij zich bij de nieuwe heffingen baseert op een andere wet. Een eigen bijdrage voor wijkverpleging zal leiden tot verwaarloosde ouderen. Dat zeggen zorgprofessionals tegen Nieuwsuur. Het nieuwe kabinet wil de eigen bijdrage weer invoeren... om daarmee ruim 200 miljoen euro te bezuinigen op de zorg. De hulp bij dementie, wondverzorging en het aantrekken van steunkousen... wordt nu nog volledig vergoed door de basisverzekering. Maar met de plannen van de coalitiepartijen... moeten ouderen binnenkort weer zelf meebetalen. Nederland staat na de winst van vandaag op de derde plek in de Olympische medaillespiegel. Op de massastart won Marije Groenewoud goud. En ook bij de mannen werd Nederland eerste. Jorrit Bergsma kwam met een flinke voorsprong over de finish. Nederland heeft met 10 keer goud op de Olympische Winterspelen een record aantal gouden medailles behaald. Salsa-trombonist en zanger Willy Colon is overleden. De Amerikaan met Puerto Ricaanse roots leerde trompet en trombone spelen in de Bronx. In de jaren 70 bracht hij samen met de Panamese Ruben Blades het album Siembra uit. En dat werd een van de best verkochte salsa-platen ooit. Willy Colon was 75 jaar. Het weer, het is bewolkt en vanuit het westen trekken er buien over het land. Vannacht daalt de temperatuur amper. En ook morgenochtend zijn er nog stevige buien. In de middag is het wel droog en het wordt maximaal 12 graden.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 Tight white gourmet. I bet you five dollars we kill you dead. Chuck him off, you know me. Talk in my head now. Ten now. I go, I go on day. Chuck him off, you know, I'm not me? Chuck him off, you know me. My grandma is your grandma. Sitting by the fire. My grandma told your grandma, I'm gonna set your flag on fire. Talking about hey now, hey now. I go, I go on day. Joga uma fina, one and me. Joga uma fina, me. Toca más final. little something like this. It's a little bit like I can't miss. Hey, this is what you call a bad bitch. What? This is what you call a bad bitch. Looks a little something like this. It's a little bit like I can't miss.